Dit is Juri met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Clinton heeft voor de VN-veiligheidsraad benadrukt dat vergelijkingen tussen Syrië en Libië onterecht zijn. Ze richt zich vooral tot Rusland dat een resolutie over Syrië dreigt te blokkeren. Rusland is bang dat de resolutie leidt tot buitenlandse interventie, net als in Libië. Volgens Clinton is die vrees niet terecht. Ze zegt dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Syrische president Assad. Banken zijn bereid om 70% van de Griekse schulden af te schrijven. Dat zegt ING-topman Hommen tegen de NOS. Een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Een ander deel wordt omgezet in een langerlopende lening met een lagere rente. De Grieken hoeven alleen nog maar ja te zeggen, aldus de ING-topman. PvdA en SP willen alle bonussen bij banken en verzekeraars verbieden. Ze komen met een initiatiefwetsvoorstel waarin staat dat geen enkel personeelslid van een bank of verzekeraar nog een bonus mag krijgen. PvdA en de SP gaan daarmee verder dan het kabinet. Dat wil alleen bonussen verbieden bij banken die staatssteun krijgen. Het dodental als gevolg van de kou in Europa is opgelopen tot 60. De meeste doden vielen in Oekraïne en Polen. Het zijn vooral daklozen, maar ook mensen die omkwamen door koolmonoxide van kapotte kachels. De kou is voorlopig nog niet voorbij. Zorginstelling Different kan voorlopig doorgaan met zijn omstreden therapie voor homo's. Volgens minister Schippers blijkt uit inspectieonderzoek dat het geen anti-homotherapie is, gericht op de onderdrukking van homoseksuele gevoelens. De therapie leidde twee weken geleden tot ophef, onder meer omdat zorgverzekeraars de behandeling vergoeden. Heerenveen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. De Vriezen versloegen Vitesse in Arnhem met 2-1. Dan nog het weer. Het wordt een heldere nacht. Minima van min 7 tot min 11. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind. Het blijft overdag een paar graden vriezen. Dit was het. can have the love you need to live But if you look for truthfulness You might just as well be blind face to tell me pretty lies. completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. The way I find lines between fate and destiny do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.